met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw een verdachte opgepakt van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Libië... waarbij in 2012 vier Amerikanen omkwamen. De verdachte speelde volgens Amerika een sleutelrol daarbij. Er werd bijna tien jaar naar hem gezocht. Hij wordt beschuldigd van moord, terrorisme en brandstichting. De Duitse politie heeft een jongen van 12 aangehouden... op verdenking van het doodsteken van een jongen van 14. Het lichaam van de jongen werd vorige week gevonden in een plaats bij Düsseldorf. De burgemeester spreekt van een ijzingwekkende daad die veel impact heeft. Dat een minderjarige mutmaßlich deze taat begangen hat, is natuurlijk wat ons om zo betroffener macht en wat ons ook das bloed in den Adern gefrieren lest. Volgens de Duitse politie was het een geplande actie van de verdachte. De jongens hadden ruzie en de verdachte zou zijn gepest. In het Verenigd Koninkrijk is een seriemoordenaar opnieuw tot levenslang veroordeeld. Steve Wright zit al sinds 2008 levenslang vast voor het doden van vijf jonge vrouwen in 2006. Deze week gaf de man toe dat hij in 1999 nog een vrouw heeft vermoord. Het gaat om Victoria Hall, een destijds 17-jarig meisje. De moord bleef tot deze week onopgelost. De vrouwen die betrokken waren bij het incident in Utrecht... waarbij een politieagent geweld gebruikte... zijn het eens met de conclusie van de politie. Dat zegt hun advocaat. Al is de zaak daarmee niet afgedaan. De vrouwen deden gisteren aangifte tegen de agent. In beginsel zou ik zeggen dat er aanwijzingen zijn... dat deze agent daadwerkelijk strafbaar heeft gehandeld. Of dat zo is, dat zeg ik er gelijk bij, of dat zo is... daar moet het Openbaar Ministerie goed naar kijken. De politiechef Midden-Nederland zei eerder vanavond dat de agent die een van de vrouwen schopte te ver ging. Het weer, nu af en toe nog regen, maar vannacht vaker droog. In het noorden is er dichte mist vannacht.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 cool, cool fun. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come feeling me. This is no why we're here. This is no why we're here. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come touching me. This is no why we're here. This is no why we're here. We're here to have some fun. Some, some cool, cool fun. This is no why we're here. Don't come touching me. I like to keep your money. To keep your money, Don't come. have some fun. Some, some cool, cool fun. This is not why we're here. This is not why we're here. We're here to have some fun. essa são with my icy crown, turning town, out, tossing upside down. I don't wanna be under the mystery.